Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In verschillende Europese landen zijn 22 mensen opgepakt voor fraude met coronasteun van de EU. Ze zouden honderden miljoenen euro's hebben doorgesluist die bedoeld waren om de economie van Italië een boost te geven, vertelt correspondent Helene Daans. Ze hebben de cijfers vervalst van bepaalde bedrijven, zodat dat geloofwaardige bedrijven leken die kwamen in aanmerking voor eh, dat coronaherstelgeld. En bij verschillende bedrijven hebben zij daardoor 150 50.000 euro eh, als voorschot gekregen. Want dat kregen zij alvast. Dat geld heeft die bende vervolgens uitgegeven aan luxe items, aan auto's, aan sieraden, Rolex, Cartier, juwelen. Het is de eerste grote zaak die de politie openbaar maakt, maar mogelijk zijn het er nog veel meer. Armen en rijk in ons land blijven steeds meer in hun eigen bubbel. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau is de ongelijkheid vooral in de Randstad en in Eindhoven de afgelopen jaren groter geworden. Deze onderzoeker legt uit waarom het belangrijk is dat arm en rijk lekker blijven mengen. Als je daarmee stopt, creëer je situaties van onbekend maakt onbemind. En dan worden verschillen op termijn tegenstellingen. En als die tegenstellingen verharden, dan, dan creëren we met elkaar situaties van polarisatie. En dat is precies niet de richting waar we met elkaar op willen. Maar dat is dus wel aan het gebeuren, waarschuwt het SCP. De overheid zou meer moeten doen, bijvoorbeeld door te zorgen voor meer gemengde buurten. En we hadden al de krompoes en de discodel. Maar in het Noord-Hollandse De Kwakel hebben ze weer wat nieuws bedacht hoor. Het is de polder frikandel, Een opengesneden frikandel met een kaasstengel erin en joppiesaus en uitjes erop. Het ding is bedacht door mensen met een beperking. En nou, bijna iedereen vindt hem heerlijk. Lijkt me niet lekker. Nee, <laughs> nee sorry. Ja, aparte combinatie eigenlijk ja, ze, ze nemen hem allemaal. Dus, eh, Nou, gewoon het zachte van een frikandel en dan de krokante van de kaasstengel en dan de uitjes. Dat zijn allemaal andere structuren. Mm, waarom vind je deze zo lekker? Eh, dat er kaas in zit. Met dolle kaas. In een week tijd is de polderfrikandel al bijna 200 keer verkocht. De snack stond eigenlijk tijdelijk op de kaart, maar door het succes blijft hij nu langer.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 Links mij staat Charles en, en, en daarna staat Gerry. En eh, ja, op de bewering, eh, de beweringen die ze maken, vinden ze de muziek wel prettig. En ik heb al gezegd, nou, hier word je kinderlijk gelukkig van. En ja, Charles is er ook. Charles, heb je je koptelefoon al op? Ik heb mijn koptelefoon heb ik weer op, Je Die heb je opgezet. En Gerry zegt, ga koffie halen en... Maar als je dit soort muziek hoort... Wat, Daar word je, alleen maar vrolijk van. Ja, gek. Ja, ik zie dat je. Eh, wat, we, we hebben weer een ontzettende lol. <laughs> nee, Burst Camford, uh, ja. ja Een en begrip in de muziekwereld, toch? Het is een superbegrip. Dit, uh, eh, hier, dit is mijn opvoeding geweest. Echt waar? Ja. ja. Daarom loop ik ook als een waterlelie. Ja, goed. Het derde uur alweer. Het vliegt om. Hè. We zijn er met het derde uur bezig. Dat is niet te geloven. Dat, ja, die eh, je had het net over, over die Burt Camford. Eh, ja. die, die, die, heeft toch ook die... Eh, voor, die elf, elfjes in de Efteling. Ja, ja, dat is de, de waterlelies. Heet dat. dat ja. Ehm, safari. Hum, hum, swinging Safari. Safari, ja, klopt. Ja. Ja, ja, dat is dat park, daar, daar betaal je een paar tientjes ja. en dan krijg je een paar elfjes. Toch? Ja, zo zit het hem eh, ongeveer in elkaar. Nee, nee zo klopt En, en, als je dan weggaat, dan staat iedereen bij, de, bij, de, bij de kassa een hele lange rij. Hè. Dan loop je dan tussendoor als bezoeker. En dan zingen ze allemaal hetzelfde. Ja, maar terwijl, terwijl Anton niet betaalde maar een piek, hè? Ja. Thank you very much for the entry iron. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the entry iron. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the bird and bees. Thank you very much, thank you very, very the birds and bees. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the family circle. Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the family circle. Thank you very much. Thank you very, very, very, very, very, very, very, very much. You don't know how much they all mean. They seem much better in my dreams. the Ainsley Island. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the Ainsley Island. Thank you very, very, very much. Thank you very much for love. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for love. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the Sunday joints. Thank you very much, Ja, thank you very much. En uh, dat zeggen ze dan als je bij de Efteling weggaat. En uh, misschien ook wel bij... Uh, bij Balibi of bij, uh, bij, eh, bij eh, dingen, weet ik veel. Ja, maar goed. Walibi. Walibi. Bali Walibi. ja, want als je daar weggaat, dan denk je... jee meneer, wat heeft die dag mijn hoop geld gekost? En dan baal je hoor. Walibi Flevo heb je ook, Ja, ja dat, is dezelfde, ja. Dat is dezelfde? Ja, maar noem Balibi, want je baalt als je weggaat. Even, <laughs> ja, een bakje patat, 8,5 euro. Dan denk je ja, hallo vrienden. Dan kom je, kom je aan met je 32 naar de kinderen, hè. Je zult maar Kelly eten. Ja. we komen hier aan, maar Kelly Family. Ja, eh, wel, eh, ja. Dus. Durf jij wel in een achtbaan, Willem? <clears throat> Eh, alleen het eerste gedeelte. Bij de vier stop ik altijd. <laughs> Oh, okay. Ja, nee, dat stap ik uit. Dat, ja, nee, dat, dat, ik, heb dat, ik heb daar niet zoveel mee. Uh, met achtbanen heb ik niet. Maar weet je waar ik trouwens ook niks mee heb? Nee. Veerboten. Veerboten? Ja.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 Ja, ik had gezien, maar hij is niet meer verstopt natuurlijk. <laughs> Schotse eieren. Waarom, waarom heet dat zo? Nou, omdat, ja, weet ik niet. Het is, eh, dat is gehakt. En dan hebben ze daar in de gehaktbal een ei verstopt. Maar dat is, de, dat is ja, maar dat, in Nederland is dat gewoon de eierbal. Ja, gepaneerd. Maar elk en dan... land heeft, heeft dat uh, Echt dus waar? Dus ook. Ja, ja, waarom, weet, waarom weet ik dit nu pas? Ja, dat weet ik niet, maar dat is heel bekend. Want er was wel een schot die term zei... Doe je lak, zit maar ex? Ik Daar verstond er niks van. Ja, ja nou, die, die, die, vroeg aan jou of je dat... Eh, en toen tilde hij de rok op, maar ik heb geen eieren gezien. Wel een potlood. Maar wat hebben ze nou onder die Schotse rok aan? Niks. Helemaal niks. Heb je het gezien? Ja. Ja. Want, die man die zei nou tegen mij, weet je wat erger is als en nou zei hij, hij zegt sneeuwballen. Dus ik denk niet dat ik Maar het is een mythe, hè, nog steeds, hè? <clears throat> ja, het is een monster van Loch Ness ook. Nou, die bestaat echt. Die heb ik gezien. je hebt een museum bij Loch Ness. En daar zie je foto's en dan zie je hem echt. Zie je Loch Ness, eh, hebben ze een foto van hem gemaakt. Ik heb dat toen ook gezien daar. En het ook gevraagd van, van Loch Ness, eh, hoe zit dat? Ja. En, eh, Nessie, Nessie is dat? Ja, Nessie. Nessie, Er is ook een, pub die heet, uh, die heet Nessie. Die heet Nessie. Ja. ja. Maar jij bent dus ook in Schotland geweest? Ja, heel vaak. Ja, heel, heel vaak? ja. Nou? Vroeger, ja, heel vaak. Ja. Een prachtig land. Prachtig. Ja, ik ben er ook geweest hoor. Maar ik ben, ik ben niet het noorden geweest. Ja, daar ben ik wel geweest. De Highlands en ook de eilanden, weet je wel. De Hebriden en zo. Mhm. Het is een heel erg mooi land. Ja. Maar, maar wat is nou mooier, het zuiden of het noorden? Ik vind het noorden het mooist eigenlijk. Ja. Het ruigste ook. Ja, het ruigste. In de Highlands, daar kun je urenlang rijden met je auto. Want je moet met een auto, want het is daar heel ruig met alles. Kom je niemand tegen. Nee. Alleen schapen, eh, allerlei soorten... Uh, de arenden en allerlei andere... Hangende ook? Ja, arenden. Zeearenden? Voor... Zeearenden, ja, ja. Maar je kunt met die mensen eigenlijk helemaal geen conversatie hebben. Met, schotten? Ja, ik heb geprobeerd. Ik heb er een geluidsfragment van. En er was een man en ik vroeg alleen aan hem hoe gaat het met je? En wat zei hij? Uh, eh, ja, wat zei hij? Eh, even kijken hoor. Eh, ik, ik, moet er ergens een dingetje van hebben. Even kijken, hoe heet die beste man? Ik zeg, ik zeg Old McDonald, doe je even farm, zeg ik tegen hem. Hij zegt van... Dit is ja, dat, oh, leuk, ja ja, ja, ja, Wat een zak, hè? Live gezongen, ja, jongen, echt. Wat een zak. Ik zeg, man, man, man, man, man. Ik zeg, wat ben je aan het doen? Ja, hij is lek. Maar even, even zak opblazen. Zak opblazen. Hij was zijn zak opblazen, zak ja. opblazen. Ja. Ja, en eh, dat ging toen te hard. Want ik keek die schot keek ik later aan. Ik zeg, denk, wat zie ik er raar bij die man. Bleek die bolle ogen te hebben. Ja, nou, ja, hij heeft die verkeerd geblazen. Verkeerd, ja, waarschijnlijk. Ja. Goed. Ja, volgens ja. Johan Derksen zijn die schot ook heel goed in pijpen. Ja, die zijn daar heel goed in. Ja, maar Johan Derksen, Johan Derksen... Die, die, die die, die uitgevonden. ja, die, die maakt er altijd weer een Schotse ruit van. Dat is wel weer jammer. Hé, hey, maar jij bent naar Schotland geweest. Ik ben Schotland geweest. Onlangs, hè? Onlangs, laatst weekend. Dat is eh, voor de Blauwe Maandag. Zeg maar Blue Monday. Eh. Maar je was een Edinburgh. Edinburgh was in Edinburgh. De Castle. En heb je ook gegeten daar? Oh man, echt. Nee, vertel. Want Alleen Harris, Harris dat, dat doe ik nee, dat hoef ik ook niet, Harris. Nee. nee. dat vind ik zo Maar dit was zo allemachtig vers, werkelijk. Eh, de, die Harris, die had een pruikje op en nog vier poten eronder. Nou, <laughs> die was, die was nog niet nee, eh, klaar. Nee, ik was te vroeg. Ik was, te, vroeg. Die man zei, yo, too early. Ik zei, wat? Ja. Ja, hij, ja, dacht, eh, hij, dacht, ja. Nee, maar, maar, ik ben daar geweest en wat ik heel erg leuk vond, dat was, moet ik wel heel eerlijk zeggen, dat was de Royal Mile. Ja. dat is een de weg van het eh, kasteel naar het parlement. Het parlementsgebouw. Met allemaal eh, winkels. Eh. en, en nog meer winkels. En een hele hoop winkels. En was er ook nog een tap toe? Want ik ben... ja, die is, nee, is, nu, die is augustus altijd. Ja. En ik heb hem al ik heb hem een keer meegemaakt. Dus ik ook. Echt een sensatie. Ook, ja. heel mooi. Ja. De, de tattoo. De tattoo is ja, eh, onderaan dat fort. Hè? Ja, ja, daar is dat plein. En daar eh, eh, Ik had nog een, souvenir mee willen nemen uit Schotland. Maar ik kreeg ik kreeg niet voor elkaar. mocht niet meenemen. Wat was het? Een kanon. Oh, dat kanon bovenop de dingen. ja. ja, ja. Had ze geen kleintjes? Kanonnen. Mini. Kanonnen. <laughs> ja, ja, <laughs> ja. Nee, maar het was, ik dacht dat je heel een doedelzak mee zou nemen. Wat zeg je? Ik dacht dat je wel een doedelzak mee zou nemen. Die had ik nog bij me. We moeten er maar twee. Oh. <laughs> Goed. Charles, had jij nog iets? Anders dan eh, zeg ik nog maar even een stukje... Ik heb al eh, jaren iets, hoor. Ik heb al jaren, ja, van mijn geboorte af heb ik het al. Ja. Ja. ja. Toen was het iets, nu is het iets. Ja, nee, dat is, eh, dat, is, dat is inderdaad zo. Maar wat ik trouwens wel zag, hè, dat, eh, dat is geen grapje. Ja. Als je daar eh, gewoon rondloopt, dan staat dus gewoon een, een, een schot. Die staat op zijn doedelzak te spelen. En scheef, schot is scheef. Schot is scheef, daar, nou, dat was hij zeker. Maar wat is het? er staat een bakje voor natuurlijk met muntjes, met ponden. Hè. Moet je, moet je, wat moet je geld in gooien als je bijvoorbeeld met die man uit de foto gaat. <clears throat> Maar je had toch gewoon van die gasten, die liepen er naartoe, gingen ernaast staan... Klik, foto en ren hè, weg. Ja. ja Geen geld erin gooien, hè? Ja, maar op een gegeven moment, je merkte het, hè, want die man die begon steeds harder te spelen. Die man die was geïrriteerd. Ja, natuurlijk. Ja, ja ik denk, blaas je zak op. <laughs> ja, ja. Ik denk, nou, dat gaat niet goed. Dus ik heb er gauw een muntje in gegooid. En daar was je ook niet blij mee. Het was een euro. Ja, dat moet je niet doen in heb nee, daar, nee dat, kunnen ze niks mee. Nee, nee, nee. nee, Hij, noemde, hij dacht dat ik een vrouw was volgens mij. Maar hij noemde mij Bloody Mary. Ja, maar ah, hebben, ze, nog steeds... Eh, eh, betalen ze met ponden nog eens? Ja. Ja, ja, hebben ze nog weer. volle pond. Salesmeisje ook. Salesmeisje. Volle pond. Ja, en toen zeg ik tegen dus dan kan ik eh, ook betalen en marken. Toen zei hij nee, wel in uh, Engelse ponden. Volendam ook. Ja, Volendam mag je ook. Uh, ja, goed. Ze heette Bloody Mary. Dat was een... Komt dat nu? Ze heette Bloody Mary? Nee, dat is Tom en Dick wat jij bedoelt. Ja, nee. Ik ook zo. nee ik, deze keer moet ik helaas... Eh, verstek laten gaan. ja. Verstek laten gaan. Ja, waarschijnlijk in, in YouTube, maar eh, ja. Vertel. Wat, wat, gaan, wat gaan we... gaan? Ik ga gewoon een stukje muziek draaien. Oh, baby, what do I see? She's much too nice to change. She doesn't need improvement. She's much too nice to realize. zo eh, zijn we eh, ja, iedere keer weer terug naar de jaren 60. En dat is, eh, dat is toch mooi. Iets, ja, iets, hartstikke leuk. Er is altijd iets wat, wat gewoon niet verdwijnt. zo. Dat, uh, ik ben van uh, paviljoen de Kwal. Ja, oh, dat oh. bent u. We dachten al, waar blijft u nou? Ja, kom maar zo maar even binnen. Ik ben in Zandvoort een beetje de rond aan het lopen. Ik, ben, uh, ik was de tolweg. Ik denk, nou, ik loop even naar binnen met jullie. Ja. altijd even gezellig natuurlijk. Maar kom je toevallig ja, maar, maar, eh, mijn zand aan mijn poot. Ik moet even mijn schoenen... wacht, ik moet even mijn schoenen... Even mijn schoenen een beetje... Want dat zand al mijn schoenen... Maar ik zie ook dat je een golftas bij je hebt. Waarom? Kom je van de golfbaan? Ja, ik kan nou... Ik zei, eh, eh, er was een jonge vrouw. Ja. En die besloot golflessen te gaan nemen. Golf. Ja, ja leuk. Dan denk je van golf, dat heeft met de branding te maken en het strand. Nee, het is ik ben, een sport, hè? Ik ben natuurlijk van het strandpaviljoen, dus ik heb wel verstand van golven. Ja. Maar, eh, dit is met een Mijn birdie is dit, denk ik. Dit is met een F. Ja. Golven met een F? F. Ah ja, ik ben golven met een V gewend, ja. natuurlijk. Ja. ja. Nou ja, ze, had, juist had ze, die vrouw die had juist haar eerste ronde gestart. En toen werd ze gestoken door een wesp. Echt, Ken je ja. voorstellen dat je vreselijk, op de golfbaan gestoken wordt door een wesp? Ja, ja. Nou, de pijn die was zo hevig dat ze besloot naar het clubhuis terug te gaan. Ja. En eh, daar wilden ze natuurlijk hulp gaan vragen. Want het, ja. Nou, een enorme pijn natuurlijk. Hè? Ja, schuwelijk, ja. Dus haar golfinstructeur die zat er binnenkomen die vroeg... wat is er aan de hand, lieve kind, en waarom ben je zo snel weer terug? Ja. Ja, ik ben door een wesp gestoken, snikte ze. Ah, waar, zegt hij. Tussen de eerste en de tweede hol, kreunde ze. Ja. Hij knikte begrijpend en zei, ja, je staat ook met je benen veel te wijd uit elkaar. Ja, ja, dat krijg je dat. Ja, dat is... Ja, ja. plane crash, 1959. But his songs will always be remembered. Always. Snow was falling, wind was blowing. is toch leuk dat je gelijk reacties krijgt van... hé, hey, eh, wie zingt dit? Was dit Buddy Holly zelf? Nee, het was Mike Berry. Mike Berry. Mike Berry. Hey, en Willem, ja. ik heb nou juist eh, net ontdekt bij Gerry... Ja. dat zij eh, stiekem verliefd is geweest op Cliff Richard. Op wie? Cliff Richard. Oh. Zeg maar Holiday. Terwijl, dat is toch een bachelor boy, hè? Yeah, I'm a bachelor boy and that's ja, maar weet je, ik heb toen voor het eerst zag ik eh, nou, ik denk dat ik 14 was. 14? Zijn, zijn de film Summer Holiday. Ja, ja, ja, ik ken de film. En in de bioscoop, hè. In ja, en, dat, en laatst zag ik hem ook weer op BBC, werd hij weer uh, herhaald. Hij is een sir, toch, of niet? Hij is hè? geridderd. Hij is geridderd, ja. Maar ik was helemaal... Ik had plakboeken vol van hem. Allemaal, alles verzamelde ik van hem. En ik had al zijn plaatjes en al zijn, zijn eh, singeltjes, weet je. Ja, ik was echt helemaal... Eh, ik, had alles, ik had alles van, uh, van een Merische Vaas, zangeres zonder naam. Echt waar? Ik heb al twintig keer gebeld, wanneer komen die troebels een keer ophouden? <laughs> maar goed, maar, maar Cliff Richard, wat heel leuk. Heel serieus was dat. Ja. En ik had echt heel veel plakboeken. En ik was ook op dat moment ook van Sissi ook helemaal gek. Van uh, Sissi. Ja. Oh, Kleine de, Nee. Ja. Oh ja, maar, daar, had ik, ja, maar, had ik ook allemaal plakboeken van. En alles, alles plakte ik in. Ik, echt waar. Dat was ja, helemaal... Je moeder die echt, die werd helemaal gek. Mijn moeder, werd, gek, mijn moeder werd echt gek. Dat Cliff Richard aan het plafond hangen heb ik gehoord. <laughs> ja, maar dat ging weer voorbij. Als Cliff, maar, Richard bij jou langskwam, <laughs> dan bleef hij ook altijd plakken. Hij <laughs> Maar hij mag eigenlijk ook helemaal niet ontbreken aan deze lijst volgens jou. Nee, ik vind niet dat hij dat mag ontbreken. Nou. around, it keeps you running right at the wall. Oh, oh, oh, you live in love and all, yeah dit, is dan, dit is dan de Cliff Richard, eh, eh, de jaar uh, ja, 50, dus hè? de beginperiode was dat, ja. Ja. ja. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road, maybe I could see another kind of man ja, nou ja, goed. Want nu moet ik dus weer proberen om eh, in mijn eh, dingetje terecht te komen. In mijn eigen playlist. Ik heb je ontregeld. Je hebt me helemaal ontregeld. Ja, dat heb je echt gedaan. Ja. Ja, maar dat geeft verder niet. Dan wordt er niet verdrietig van. Oh, gelukkig. Hé, lui, ik ga zo afscheid nemen met mama. We gaan zo weer het dorp weer in. Maar ik wil nog even een leuk, een leuk mopje vertellen. Ja. Mag dat? Ja. De, meeste de vraagt aan de leerlingen een zin te bedenken... waar het woord ventilator in voorkomt. Oh. Het woord ventilator. Ja. Zegt Pietje, nou, als het warm is in de klas... zet de meester de ventilator aan. Goed zo, Piet. Is er nog iemand met een voorbeeld? Vraagt de meester. Jantje denkt lang na en zegt dan... als je vroeg in de bioscoop komt... krijg je een betere plaats dan de ventilator komt. Ja, dan moet je oh, nadenken. Oh, die later komt. Dat die ah. Oh, dat is het. Leuk. Valt het muntje? Ja, het valt, het valt wel. Maar goed, aan. Eh, wat, ga gaan jullie verder doen? Eh? Nou, we gaan het door het... Nou, als je het nu had over de bioscoop. Hè? Over oh, de bioscoop, ja. ja nou, oh, dan... Wij nemen vast afscheid. Oh ja, dag. Ja, tot, de volgende, volgende keer. Tot, tot ja. kijk. Dag, tot ziens allemaal. Nou, het is eh, in ieder geval wel lekker rustig dan. Nou ja, over de bioscoop had je het net over, over, of Reuzen of dergelijke. maar Zandvoort heeft dus ook een bioscoop. Hè? Die, dat is dus gevestigd in het Circus Theater, Circusgebouw in Zandvoort. Maar is sinds de coronatijd is het gesloten. En dat is best wel jammer, want het is echt een hele mooie bioscoopzaal. Echt heel, best wel groot. Maar nu willen ze dus een actie gaan voeren. En dat is wel leuk, om voor heropening van de Zandvoortse bioscoop. Ik heb daar heel veel films al gezien vroeger. En ik vroeg mij ook af waarom die niet meer terugkwam. Maar dat eh, is de bioscoop, bij het circus. in het eh, circus, ja. In de, ja, tegenover het uh, ingang is tegenover het Zandvoort Museum. Dus ik ben daar heel blij mee dat er een actie gaat komen... om ja, het zou heel goed kunnen. de uh, eh, Zandvoortse eh, bioscoop te heropenen. Maar het zou heel goed kunnen natuurlijk dat de apparatuur om de films af te spelen. Want je had vroeger natuurlijk die traditionele projectoren. Ja, die man die zat altijd boven. Ja. ging dan de, die, eh, Maar tegenwoordig gaat het op een digitale manier. Hè? Ja, dat is helemaal veranderd, dat hele. de techniek om films te projecteren. Dus, dus dat, het, kost, kost, natuurlijk ook weer een nodige stuiver. Dus daar zou het mee nou, te maken kunnen het hebben. Het gaat om, om, om mensen, om vrijwilligers om die, eh, dat die dus eh, eh, komen om de films te oh, ja. Dat is het probleem. En ze gaan het eerst proberen met één keer per maand. Ja. Oké. ja. Nou, dus het is wel leuk. Ja, dat vind ik wel heel erg Ik vind het hoort gewoon. Want nu moest je met, als je naar de bioscoop wil, moet je altijd naar Haarlem natuurlijk. en, mhm. of naar Amsterdam. Of, Beverwijk. Beverwijk. Of, uh, Dus dat dus was, vond ik eigenlijk wel een, een positief bericht. Ja, absoluut. ja. Toch? Ja, nou ja, goed, dat, eh, dat bericht dat verdient natuurlijk een mooi nummer van, eh, van, van de Godets. Dacht je ervan? De Godets? Oh, de Godets. ken je wel. Oh. want to be with you. en, eh, en ik weet, in, ja, in, in Vlaardingen zit, zit nou iemand uh, eh, zacht mee te mompelen, te eh, neurien. En, ja, je mag rustig een keertje bellen hoor. Dat je denkt van, nou weet je, ik, ik neurie gewoon eens een keer een nummer mee. Dat kan ook bij de Boys in de Girls. Ja, natuurlijk. dat lijkt mij heel gezellig. Ja. Als iemand muzikaal is en die kan gewoon... en nou weet ik toevallig dat, dat deze persoon, die zit bij een popcore. Of zat bij een popcore, of zit bij een popcore. Of ze staat er ook wel eens, dat weet ik niet. Wie is dat dan? Ja, ik mag geen naam noemen. Annemieke Vos, die, vindt dat niet leuk als je geen naam noemt. Dat, eh, ah. ja, die zingt in een koor. Die zingt in een koor, hè? Of heeft gezongen. Ja. Dat weet ik ook niet zeker. Ik geloof, dat is zelf bij Henny Huisman geweest. In de mini, Kinder voor kinderen? In de mini uh, oh, mini, mini, show. Eh, oh, ja, ja. Maar, dat was, ah. maar Henny zegt, ik ken jou niet over het hoofd kijken. Dus je bent te groot voor dit programma. Ah, dat was wel heel erg jammer. Ah, ja. ja, maar dat geeft niet. Uh, Annemiek, bedankt voor je berichten. Want ja, dat soort dingen, dat doen we voor gewoon. Ja, ik heb laatst eh, nog een tijdje eh, in het ziekenhuis gelegen. Oh, echt? Ja, ja, ja. Ik lag laatst een man en dat was wel triest. Oh? Ja, ik, zeg tegen die man, ik heb een, een goede eh, en een slechte mededeling voor je. Want de dokter die kwam net en die, die zegt van ja, allebei je benen moeten eraf. Ach jeetje. Hij zegt, wat is dan die goede mededeling? Ik zeg, nou, ik wil je schoenen maar overnemen. <laughs> nou, vreselijk. <laughs> ja, echt gebeurd. <laughs> ja, het is echt gebeurd. Het is, het is echt gebeurd. Ja, nee, maar goed, eh, luisteraars, ik distancieer mij hiervan natuurlijk. Ehm, jullie zien het niet, want het is radio, maar echt het schaamrood, dat trekt, dat trekt, <laughs> dat trekt. Dat loopt langzaam de deur uit hier. Hey Willem, hoe, noemen, hoe noemen ze je schoonmoeder in, eh, in België? Ik heb geen schoonmoeder, maar goed, eh, vertel maar. Trauma. Goed. arme schoonmoeders, arme Die hebben het ook altijd gedaan, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Wij krijgen ook berichten van, eh, van God dat jullie zijn eh, goed bezig met, eh, met oude muziek en zo. En, Maar leuk, want het is ook echt leuk, deze muziek. Ja. Is, ja, gewoon... Ja, ik, ik heb het gewoon, het is, gewoon gekocht op Marktplaats. Ik heb gezocht voor oude muziek. en nou toen kreeg je nou, dit. Ja, ik kreeg dit. Ja, ja, ja, ja, nou, dan heb je echt een goede, goede slag geslagen. Ja, en ik zocht oude, een oude muziekdoos. En dan kwam Echt? Ja, leuk hè? Ja. Zo, kom je, zo kom je elkaar dan Hij put mij altijd op met oude, oude muziekdozen. Oh, ja. Ja. Ja. ja, nou ja, goed. Nou, die zijn heel waardevol. Ja, ja zeker. Weet je trouwens wat er erger is als een papieren zak? Ja. Geen zak. Een kartonnen doos. love me, love me, me with all your heart. Ja, we gaan zo meteen even iets anders draaien, jongens, want... Anders dat zitten we alleen maar in deze oude meuk. En, en, eh, nee, dat is geen oude meuk. Gezellig, oh, het is geen oude meuk. Nee, dat is geen oude meuk. Dan draaien we gewoon uit. Zing maar mee. You love me. Promise we'll never part. You can make all Het is ook inhaken, inhaken, kom op. Ja, ja. If you love me as I love you. you I love you more than you ever could know. Daytimes I spend dreaming of you. Night times I'm telling you so. Yours is the softness of spring to me. Yours is the beauty of fall you claim to me. You I adore over all. Love me, love me, love me with all your heart. Kiss me, dear, while I hold you tight. I'll make this evening's a magic night. Love me, love me. Promise we'll never part. You can make all my dreams come true if you love me as I love. Ja, Martin. En eh, ja, wie kent hem niet? Nou, nou jij te zeggen, ja, ik. Return to me, solo mio amor. Ja, nee, solo Maar, ik, eh, maar, eh, maar even wat... Ik wil er even... even um, ehm, toch met zonnetjes bezig zijn, met goed weer. Ja. In het weekend iemand in het zonnetje zetten. Oh. En die verzorgde namelijk altijd de koffie met een koekje erbij, een chocolaatje, een, een tulband. Een kameel, geef hem maar op, maakt niet uit. En uh, nou, deze is dus voor eh, die anonieme persoon, Gerry, deze is voor jou.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 Ja, summer holiday. Nou, we gaan, we gaan eh, de, die richting uit, hè? Ja. Naar, eh, naar de zomervakantie. Een oude man, Willem. Ja, ja. Een hele oude man, die ligt op de operatietafel. Eh, net voor de ingreep gaat gebeuren. Ja. Maar het familie die ook in de medische wereld zat... had erop aangedrongen namelijk dat hij geopereerd zou worden... door zijn schoonzoon. Die, dat bleek namelijk een uitstekende chirurg te zijn. En vlak voor hij in slaap zou eh, worden gebracht... zegt hij tot zijn schoonzoon... Wees niet nerveus en doe je best. Denk eraan dat als er iets misloopt... je schoonmoeder bij je in komt wonen. <laughs> Altijd schoonmoeders, hè? Maar we hebben het altijd gedaan. Altijd schoonmoeders, ja. Ja, ja, ja. ja. ja ik, heb, ik, ik, heb wat met mijn schoonmoeder gewoon. Ik heb haar namelijk geen een. Ik, heb, ook, ik heb er ook geen een meer, nee. Nee. Ik heb die van mij verkocht. hoe, hoe, was je schoonmoeder? Eh, Ik had een lieve Indische schoonmoeder. En, oh ja, die zijn, vaak, die zijn vaak lieve Indische vrouwen. Ja, Wist je dat, Willem? Ja. Indische ja, vrouw. Saya Orang Indo. Ja. Indo? Ja, hij is ook. Uh, <laughs> ja. ja. ja. Ja, die was heel lief. En dus, eh, maar die is er niet meer. Die is al, natuurlijk al lang overleden. Mhm. ja. Nou, ik moet eh, even terugdenken aan mijn schoonmoeder. Ik durf er niet meer aan terug te Ik heb er een trauma van. Maar hoeveel heb, je, heb je er gehad? Hoeveel heb je er opgebruikt? Eh, nou, Willem, nou, als we het daar nou eens over gaan hebben... Uh, ik heb leren tellen op school, maar dat, die tel ben ik nu even kwijt. Oh. Ja. ja, weet je wat? Ik pak even de telraam erbij en dan zet ik even een stukje muziek... en dan gaan we even rustig tellen hoeveel schoonmoeders jij hebt. We hebben nog maar een kwartier, we hebben nog maar een kwartier. We hebben nog maar een kwartier, hè? Het gaat hard, hè? Schiet allemaal voor En ik moet ook nog een brief schrijven, ook nog. nog een brief? Ja, naar heer John. Oh. in battle. When the postman come to me, and he handed me a letter, I was as happy as I could be. For the fighting was all over, and the battle had been won. Then I opened up the letter, and it started dear John. send back my picture. My husband wants it now. When I tell you who I'm wedding, you won't care, dear, anyhow. Now the ceremony has started, and I'll wed your brother, Don. Will you wish us happiness forever, dear John? Godverdomme. Drie dubbeltjes, hebben geen postzegel. Ja, dier John, maar ze bedoelde, ze bedoelde eigenlijk dier Willem natuurlijk. Hè? Wie bedoelt ze? Eh, dier Willem. William. William. William. William. William. Ja, ja, dat zal het zijn. De rechter gaat de gevangenis eh, enkele gevangenen bezoeken... Ja. die door hem veroordeeld zijn geworden. geworden, geworden. Och, geworden, geworden. Ja, hij komt bij een cel waar een gevangene heel droevig zit bij een glas water. Ik zie dat je je leven gebeterd hebt, zegt de rechter. Want nu drink je water in plaats van alcohol. Je weet toch dat ik jou heb veroordeeld... omdat je in dronken toestand jouw schoonmoeder... daar heb je ze weer... Ja. Eh, op je schoonmoeder geschoten hebt. Ja, jeetje. Indien je toen ook water gedronken zou hebben... in plaats van alcohol... zou je niet op je schoonmoeder hebben geschoten. Toch wel, antwoordt de gevangene... maar ik zou er dan wellicht niet naast geschoten hebben. Ja. Ja, beste luisteraars. Ja, ik lach niet hoor. <laughs> ik, ik lach niet. Maar er zijn, er er geen grapjes in deze tijd. heb, je misschien, heb je misschien nog eentje? Bijvoorbeeld, eh, ik wil niet onbeleefd zijn zo, maar... Eh, nou, een schoonmoeder die zegt dat de schoondochter eh, na de geboorte van hun eerste kindje... ik wil niet onbeleefd zijn, maar het kind gelijkt in, niets op mijn zoon. Ja. En de schoondochter trok haar rok omhoog, duurde haar <laughs> slipje naar beneden en zei... ik wil niet onbeleefd zijn, <laughs> maar, maar dit is een pruim en geen kopieermachine. <laughs> Brother Nigel paints the stairs with the signs of the zodiac. Throws paint in the mirror as he stands in his plastic bag. Sister Emma rises ever round and round the garden. Spends the whole day saying, I beg your pardon. Oh my, my, my, my, my, my, my. It makes you wanna cry. This is the house that Jack built up to the sky. Uncle Joe cracks walnuts in between his toes for fun and looks through colored glass at the dark spots on the sun. And Mary, she believes that her mother was a queen. Keeps saying you just missed him, King Solomon's just been. Oh my, my, my, my, my, my, my, it makes you wanna cry the house that Jack built, baby, and it reaches up to the sky. Ja, jongens, en dus zo gaan we al richting de klok van 12 uur, ja. <laughs> Nou, mijn, mijn, mijn brillenglaasje van aquariumglas is een beetje opgedroogd. En, eh, ja. Je kan alles weer een beetje zien, hè? Ja, nou ja, met moeite, met moeite. Maar, uh, maar ja, Charles, die heeft echt zo'n blik in de ogen. Van, ja, ik, heb er nog even, ik heb even voor de sportliefhebbers. voor de sportliefhebbers heb ik nog een eh, leuk grapje voor de sportliefhebbers. Waarom liggen er bij Ajax... Ja? Voor de mensen die niet weten wat Ajax is... dat is geen schoonmaakmiddel, maar is ook een voetbalclub waarom liggen er bij Ajax altijd kranten op het veld? Weet jij dat Kranten? Ja, allemaal. de laatste tijd leggen ze bij Ajax allemaal kranten op het veld. Oh. Ja. Omdat de spelers namelijk op papier goed zijn. Ah, kijk. Nou weet ik dat er in Zandvoort een heleboel Zandvoort, uh, Zandvoort hey, Ajax supporters zijn. Ja. Dus eh, ik doe zometeen de luxeflex vast dicht, want die ramen gaan eruit hier. Oké, oké. want eh, ja, nou ja, goed. Nou ja, het is een, uh, misschien, echt, misschien wel waar. Wat was, wat was het weer? Een woelige, een woelige, een woelige ochtend. Uh. Het was eh? een vreemde... Een vreemde ja, maar eh, wel lekkere muziek. Het was ja. ja. de muziek was, was echt top. Allemaal gouden oude muziek. En, en, je hebt Gerry wel pijn gedaan met al die nummers van Cliff Richards. ze moet die man helemaal niet. Ze moet helemaal niks. Nee, Cliff Ja, ik kan er nu wel weer tegen. Ja, maar, eh, maar toen niet. Toen, toen niet, nee nee, Want hij ging er toen vandoor met de eh, gitarist van de Shadows. Ja. Ja, en dat was toen... Ja, eh, dat was heel pijnlijk. Dat was pijnlijk, Het was toch een idool, weet je wel? Een idool wat je dacht van... Oh. Ja. <laughs> ja. Is, hij, is hij er vandoor gegaan met de gitarist van de Ja, want die jongen die had last van zijn rug... en die kon die, koffer niet, die kon die koffer niet dragen. Oh, oké, oké. Nou, daar, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Maar en, en, toen kwamen ze de indianen tegen. Hè? Daar is een nummer van geschreven, Apache. Apache, Apache, ja. ja. Zeg het eens, Charles. Hallo! precies. Da, da, da, da, da, da, dat was een goed nummer, hè? Goed nummer. Is een goed nummer. is een goed nummer. Apachen. Maar Gerry, daar ben ik wel erg nieuwsgierig. Waar ben je nu fan van? Waar ik nu fan van Waar je nu fan van bent. Ja, van de boys. Nee, maar, van boys. je bedoelt op muziek? Uh, ja, en dan heb ik het natuurlijk... Want we hadden het over Cliff Richard. Ja. Maar dan heb ik het nu ook weer over mannen. Welke man is nou, staat naar nou boven je, je lijst? Wat denk je? David Gates. Ja. Echt waar? Ja, ja, ja. In één keer goed? Ja. Hey, David Gates, die is toch, dat is toch de, de, zanger van? De liedzanger van Brad. Brad, ja. maar hij heeft ook eh, een hoop solo-nummers. Ja, eh. ja, prachtig kan die man zingen. Het enige wat ik van Brad erin heb staan is Gingerbread. Dat is iets heel anders. Dat is iets heel anders. Ja, nee, dat, eh, dat gaan we ook maar niet doen. Nee, nee. maar, als, jij als jij toevallig, als jij toevallig Aubrey, Aubrey hebt... Aubrey, als je dat Auri en, en, en, en ja. A-U-B-R-E. Of if, of if, is ook mooi. Hè? Ja, of if. If, if, if, if, ja. Maar hij is, al, als, ja, indien. Indien. indien. <laughs> niet tegenstaande. <laughs> Ja, <laughs> ja. Nou, ik heb er een heleboel in staan, maar eh, ja, nee. Eh. heb je geen oude breeder in staan? Hallo, ja. Ja, die hebben wel in Nee, maar jij zit in een andere tijd nu, hè? Ik zit in een hele andere tijd. En, eh, en, Nee, maar dat komt de volgende keer wel weer. En dat is het, hè? Want, Nee, maar ga dan niet allemaal door elkaar halen dan. nou ja, ja nee, ja, nee, ja, nee. Maar dat is al, dat is al een beetje te laat eigenlijk. Dus- Doe je dat niet ineens voor Gerry? Dat vind ik nou weer tegenvallen, Willem. je, ze is helemaal verdrietig. Ze zit hier nou met tranen in de ogen. Ja, ja nou ja. Dat, je, eh, dat, je dat, niet draaien wil. Wie? Ongelooflijk hoor. Dat vind ik, Wie? Dat kan je niet maken, man. Hey, ik hoor stemmen in de keuken. Jongens, dus een beetje rustig aan. Nee, alleen dat, uh, het lukt niet. Het lukt niet. Mag ik nog één keer de spelling? Aubry. A, U, B, R, E, Y. Ja. Ja. Nou, goed. Ja, jammer dan. Nou. <laughs> Ja, nee jongens, dit, eh, dit, dit gaat hem niet worden. Dat gaat hem niet worden. Nee, nee maar dat geeft niet. Het is niet ik, erg. Ik, het, is goed, eh, het is goed eh, hè? Ja, nou ja, ik, ik, had het je graag gegund. Gerrie. Maar dat was dus, is dus mijn mhm. lievelings... Ja. Dus één van mijn lievelings. Maar ja, goed, nou heb ik drie, drie nummers van Cliff Richard gedraaid. En ik vind eigenlijk vind ik dat... Uh, ja, maar daar ben ik hartstikke blij mee. Ja, echt wel? Ja, echt waar. <sighs> nou, gelukkig dan maar. Nou, Cheryl, had je verder nog wat? Eh, dat je eh, heb, eh, ik, heb ik verder? Ik heb nog nooit wat. Ik, Gelukkig maar dat je niks uit. <laughs> ja. ik heb echt nooit wat hoor. Ik bedoel, <clears throat> nee. Nou ja, goed. Doe maar weer. Nou ja, dan, dan kan het wat ik kan zeggen. Dat is over 14 dagen zijn we er weer. Hebben we dan weer iets speciaals? Want dan is het de... Dan is het, over, dan is het 5 en 19 mm, april. 19 april. Dan hoop ik dat ik er ben. Waar ben je dan? Ja, dat weet ik niet. Dan hoop ik dat ik er ben. Dat hoop je? Ja. Want, want, want, want, want, want, want, want, want. Ja, ik weet, ik, ik, ik weet niet of ik je dat moet vertellen eigenlijk. Zou je het aan kunnen, denk je? Nou, vertel, vertel. You'll never know how much I really care. de Beatles, denk ik. Wat zei? Het waren niet de Beatles, nee, nee, nee, nee, nee. Billy J. Kramer en de Dakota's. Ja, ja. ja. Nee, eh, eh, nou, nou wie had ik net aan de telefoon? David Kees, helemaal van ons waarde.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 Schitterend mooi. Ja, eh, eh, we beloven Gerry, volgende keer draaien we hem helemaal. Ja, ik was hier al heel blij mee. Ja, het is een fantastisch mooi nummer. Ja. zo. Ehm, nou, zitten we erop. Ja. Lieve mensen. Jawel. Eh, ik vond het, ik vond het drie bijzondere uren. Ja, vond ik ook. Lieve Willem, namens alle luisteraars krijg ik zojuist door... Bosbloemen, denk ik. Hartelijk bedankt voor de fantastische <laughs> muziek weer vanmorgen. Ja, dit is mijn muzikale fruitmand voor jullie. Hè? Ja, is het zeker. Gerry, en jij weer bedankt voor eh, de geweldige verzorging. Eh, eh, lekker koffie en koekjes en, en uh, het nieuws van Pluspunt. En dank dat je hier weer was in de studio. We hebben er allemaal weer van genoten. Ik hoop u thuis ook, luisteraars. Ja. Fijn weekend allemaal. Oh ja, het is weekend. En ja, ja Happy Pink Sunday. Ja, dat is voor, voor, voor, de molenaars ook. Hè? Goed weekend. Goed weekend. Ja, ja, ja. Weekend. Ja.